Het gaat om Mohammed al-Hank, kopstuk van de organisatie Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland. Dat heeft het leger van Jemen gezegd. Maandag was er in het noorden van Jemen een schietpartij tussen veiligheidstroepen en vermoedelijk Al-Qaeda-strijders. Daarbij vielen twee doden. Drie anderen raakten gewond en wisten te ontkomen. Onder hen was volgens het leger ook de Al-Qaeda-leider. De Consumentenbond heeft kritiek op aanbieders van internet. Volgens de bond gaat er bij het overstappen van de ene naar de andere provider veel mis. Ruim 1 op de 5 overstappers zit langer dan een dag zonder internet. Volgens een afspraak die de providers met staatssecretaris Heemskerk hebben gemaakt... mag dat maar 5% zijn. Bij zo'n 10% duurt het zelfs meer dan 5 dagen voor de internetverbinding werkt... heeft de Consumentenbond onderzocht. Providers hebben een speciale overstapservice in het leven geroepen... maar gebleken is dat twee derde van de mensen die service niet kennen. Rond deze tijd valt op het Henschotermeer in Utrecht het startschot voor de eerste officiële schaatstocht op natuurreis. De KNSB heeft het ijs gisteren beoordeeld en veilig bevonden. De organisator van de tocht, de schaatsvereniging Woudenberg, verwacht ongeveer 1400 deelnemers. Volgens de vereniging is het ijs 12 centimeter dik en dat is voldoende om de tocht door te laten gaan. Voor het eerst in 14 jaar worden er weer ijswadlooptochten gehouden. Dit weekend staat een aantal tochten naar de Waddeneilanden gepland. Zeewater bevriest vast bij ongeveer min 2 graden. Het ijs is vaak te zacht om op te schaatsen en het moet 20 centimeter dik zijn voor je erover kunt lopen.